Yeah. it up. Now that you found the funk, you'll have to swing. corrupt But it's Nou, in ieder geval wat vrolijker. Hartelijk welkom, lieve luisteraars, bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ja, eh, we gaan er eh, een, een, een heel leuk, vrolijk en fris tweede uur van maken. Het eerste uur, dat was een beetje, zeg maar, like a rainy day... Maar we gaan er gewoon eh, een beetje zomerse klanken straks in verwerken. Nou, let maar op. Er komen erge leuke stukken voorbij. Dus we gaan verder met Django Reinhardt. Brazil. yourself, you're through. I always guess what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know that you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. So give in. weet in ieder geval dat we hier ook op kunnen dansen op, op zo'n nummer. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer om... Eh, even kijken, wat ga je hier op dansen? Een soort merengue, denk ik. We weten ook wat, eh, wat Lola wil. En we weten dat het van Molly Johnson is, deze uitvoering van haar cd Lucky. Echt een eh, hele fijne cd. Ja, het volgende stuk wat we gaan draaien, dat is iets heel anders. Van andere orde ook eigenlijk wel. Stan Getz en Bill Evans Prachtig duo natuurlijk met de klassieker Night and Day. You are the one. star. We always know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry. Not afraid to cry. And again, we're not scared to fight. Never scared to do what's right. Ja, waarom draaien David eh, en ik dit nummer nou? Om, ja, eigenlijk om de volgende reden. Sabrina Stark, Nederlandse eh, artiest. Vind ik zelf, zeg maar, eh, uiteraard persoonlijk, omdat ik ook ik zeg. Uh, <laughs> beetje dubbel op. echte revelatie van, van, van, van, van de laatste jaren. Fantastische zangeres. En ze heeft uitstekende mensen om zich heen gaan staan. Goede producer. Het is muzikaal, is het allemaal eh, ja, van een hoogstaand niveau internationaal eh, niveau zou ik eh, bijna willen zeggen. Daarom draai je gewoon zo'n nummer nou eens een keer tussendoor. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk de rest vergeten. Want ja, mijn allergrootste favoriet, tenminste op het gebied van, van, van, van, van zingen. Hè, laten we het daar maar over hebben. Een crooner natuurlijk. Is natuurlijk Old Blue Eye Frankie. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats, repeats in my ear. But you know begin, cause I've got you under my skin. Run for cover. anything, come what might, for the sake having you near, in spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells. under my skin. Yeah, you grabbed me even 1966. Want dat is de opname van, eh, van dit stuk. I Get A Kick Out Of You. Ja, Dave Brubeck natuurlijk. En eh, Paul Desmond op uh, eh, altsax. Bas Eugene Wright. En op drums niemand minder dan Joe Morello een document, zou ik bijna haast zeggen. En dat is eh, een geweldige eh, cd. Dave Rubik 1954-1966. Persoonlijk eh, de beste periode die hij gemaakt heeft. Goed, daarvoor uiteraard Frank Sinatra met het orkest van Glenn Miller. De mooiste, beste uitvoering. en De meest, ja moet ik dat zeggen, je, je hoort echt dat, dat, dat, dat Sinatra op zijn best is met I've Got You Under My Skin. Ik heb hem heerlijk mee, meegebleerd hier in de studio. Gelukkig heeft u daar niets van gehoord. We gaan verder. Dat denk je. <laughs> dat denk je, dat denk je maar, zegt David. Stiekem had hij de knop toch een stukje omhoog staan. Nee hoor. We gaan verder, David. shine Not like they used to shine And the thrill is gone When your lips meet mine I'm afraid the masquerade And so is love. And so is love. Mm. Your words, they don't mean what they used me. They were once inspired, now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. and so is love, and so, so is love. I guess I'll have to play Pachi. Get myself a clown's disguise. by with the tears all in my eyes. You, look the same. You're a lot, a lot the same, but my heart says. "Oh." no. No, you're not. No, you're not the same. I'm afraid the masquerade is over. And so is love and so is love. Música Lester Young. Met eh, uiteraard, eh, en dan moet ik even kijken, eh, I Can't Get Started van een Jazz Authority cd. Nou, ik spreek het niet echt op zijn mooist uit, maar Anthology is het natuurlijk. Jazz Anthology. This, ladies and gentlemen, is CFM Jazz, your station of the stars. En u hebt ook net nog geluisterd naar George Benson, The Masquerade is Over. Ook een uh, oud gediende alweer, die eh, George Benson. Een dikke zestiger. Dat neemt echter niet weg dat we nu met eh, mijn oude vriend Monty Alexander er waarschijnlijk uitgaan. Ehm, dit was CFM Jazz met Ronde Witwinter. En natuurlijk David Habig. Zijn omvalprezen technische hand heeft alles weer erg goed gedaan vanmorgen. En wellicht tot nog een keer. Maar ja, ga maar David. Gooi er maar in. Geef niet. Geef niks. Het is toch een lekker lang nummer. Eh, dit is eh, van de cd Montreux Alexander Live natuurlijk. Met Monty Alexander piano, John Clayton bas en Jeff Hamilton drums. Tot ziens!